7 uur. Anouk Thijssen met het NOS beschikbaar stelt voor Veiligheid en Justitie... dreigen drie belangrijke oppositiepartijen de begroting van minister van de Steur weg te stemmen. SP, CDA en D66 eisen nog eens 200 miljoen euro, bijvoorbeeld voor de politie. De steun van de oppositiepartijen is nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De Spaanse justitie heropent de zaak van de Nederlander Romano van der Dussen... die al ruim twaalf jaar in de gevangenis in Spanje zit. Van der Dussen is veroordeeld voor de beroving en gewelddadige poging... tot verkrachting van drie vrouwen, ondanks tegenstrijdige getuigenverklaringen. Onlangs gaf een man in een Britse gevangenis toe... dat hij verantwoordelijk is voor een deel van de vergrijpen in Spanje. Bij het maken van de nieuwe wet aanpak schijnconstructies zijn fouten gemaakt. Mensen die in een sociale werkvoorziening werken of in de schuldsanering zitten... laten vaak hun vaste lasten, zoals huur- en zorgpremies, inhouden van hun salaris. Als de wet op 1 januari ingaat, mag dat niet meer. Tienduizenden mensen kunnen hierdoor in de problemen komen. Veel belangenorganisaties, waaronder gemeenten en sociale diensten, willen dat de wet wordt aangepast. China heeft woedend gereageerd op de dood van een Chinese IS-gijzelaar. Peking zegt dat de islamitische staat hard zal worden aangepakt... na de moord op de 50-jarige consultant uit Peking. Daarvoor willen ze de samenwerking met andere landen verstevigen. In een korte verklaring bevestigt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken... de claim die IS eerder deed. Daarin zeiden de terroristen dat ze een Noor en een Chinees om het leven hebben gebracht. PvdA en SP willen het voeren van fantasietitels in de zorg verbieden. Termen als natuurarts en cosmetisch arts zijn misleidend, vinden ze. Echte specialismen moeten beter worden beschermd en het moet voor patiënten duidelijk zijn wat voor opleiding een arts heeft gevolgd. Nu worden er titels gebruikt die een bepaalde bekwaamheid suggereren die er niet is. Het weer. Opklaringen, maar lokaal een bui en kans op onweer. In de loop van de dag in het zuiden regen. Lokaal kan veel water vallen. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Al meer dan vijf minuten vertraging op de wegen in de Randstad op de A1 richting Amsterdam... tussen Hoevelaken en Soest, 11 kilometer. Dat is een ongeluk. Op de A6 stad Muiden voor Almere Stad West 7. De A7 richting Zaandam vanuit Horen. Tussen Avanhoorn en Weidewormen over 12 kilometer file rijden. A15 Gorkum Rotterdam voor Sliedrecht Oost 5 kilometer. A27 Preda utrecht tussen Gorkum en Lexmond.